Zes uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Haagse raadslid Arnoud van Doorn wordt interim-directeur... van het Haga Lyceum in Amsterdam. Volgens de islamitische school is er een bruggenbouwer nodig... na alle commotie van de afgelopen tijd. Het Haga Lyceum kwam begin deze maand in opspraak... omdat leraren contacten zouden hebben met terroristen... en leerlingen zouden beïnvloeden met hun radicale ideeën. Van Doorn was lid van de PVV, maar werd in 2011 uit de partij gezet... In 2012 bekeerde hij zich tot de islam. Israël heeft de grens met Gaza op twee plaatsen weer opengesteld. De grens werd vorige week gesloten nadat er vanuit de Gazastrook raketten waren afgeschoten op Israël. Zeven mensen raakten gewond toen een raket insloeg in een huis. Als reactie bombardeerde Israël doelen in Gaza, onder meer, op, eh, onder meer van Hamas... dat de Gazastrook onder controle heeft. Daarbij zijn volgens Palestijnse bronnen zeven mensen gewond geraakt. In Brussel hebben ongeveer 8000 mensen geprotesteerd... tegen het klimaatbeleid van de Belgische regering. Daarbij ontstonden ook enkele ongeregeldheden. Relschoppers, deels gekleed in gele hesjes, gooiden ruiten in... en beschadigden gebouwen. Ook werden er voorwerpen naar de politie gegooid. Daarbij raakte één agent gewond. Er zijn ruim 70 mensen aangehouden. Het was de derde klimaatdemonstratie in België. Het animo lijkt wel iets af te nemen. Bij de vorige betoging waren er nog zo'n 70.000 mensen. De Haarlemse voetbalclub Geel-Wit is geschokt over het gedrag van een grensrechter van de club. Die sloeg gisteren tijdens de uitwedstrijd tegen Uno uit Hoofddorp de keeper van die club knock-out. Tegen NA Nieuws zegt een bestuurder van Geel-Wit dat dit gedrag niet hoort bij de club en dat er excuses zijn aangeboden aan Uno. De keeper liep een hersenschudding op, hij is inmiddels weer uit het ziekenhuis. Het weer vanavond klaart het overal op en vannacht kan het licht gaan vriezen. Morgen schijnt de zon volop en wordt het 11 tot 16 graden. De dagen erna buien, mogelijk met onweer.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 Johnny en ik kennen elkaar al sinds 1995 en ik heb het voorrecht om regelmatig met hem te werken. Ik snap niet dat deze man nog nooit is doorgebroken in Europa. Hij is niet in een hokje te plaatsen en zijn optredens barsten van de energie. Dit is een Canadese klasbak die het publiek in een mum van tijd naar zijn hand zet. Ik opende met een live uitvoering van de Delbert McClinton song Every Time I Roll the Dice waarna Johnny vervolgt met het door hem zelf geschreven A Woman Like You. Dat Johnny Reed ook heel ingetogen te werk kan gaan hoor je in Dance With Me. Dit is ook een song door hemzelf geschreven en die voor hem de grote doorbraak in Canada betekende. This one's dedicated to the other ladies here tonight on behalf of all the boys. This one's for you, missus. what I'm feeling when I together all alone. We finally found a moment we can call our own. Dance with me. Don't say a word, just dance with me. Let the world outside disappear. But baby, what we got. baby In dit eerste uur ook de vaste onderdelen zoals het album en de act van de maand. En de original van deze week. Ook muziek van eigen bodem komt aan bod. Hoe breed country is, hoor je in dit programma. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Christy Jean groeide op met het rijden van een pick-up truck op het platteland van Texas. Met de middengolf radio afgestemd op traditionele countrymuziek. Ze absorbeerde de geluiden van haar moeder en vaders muziek en de landelijke invloeden die haar omringden. Als onafhankelijke geest probeerde Christie de wortels van haar land te verwerpen en waagde ze zich in de richting van rock'n'roll, muziektheater en zelfs een beetje opera. Uiteindelijk heeft ze die strijd opgegeven. Luister maar naar haar prachtige vertolking van I Love You Thousand Ways, waarmee ze terug in de moederschoot van de countrymuziek is. to come. We blijven in Texas. Luister maar naar Holly Tucker. Crossroads met de act van de maand. Vanaf begin jaren 80 raakte George Strait bekend. De teller staat inmiddels op 60 nummer 1 hits en het begon allemaal met Unwound, waarmee hij in 1981 bleef steken op een zesde plek in de charts. Luisteren naar 17th Avenue Revival van de Oak Ridge Boys lijkt een beetje op het vastleggen van de act in zijn natuurlijke omgeving. Het is het geluid van een ervaren groep die van elke minuut geniet. Brand New Star is daar een treffend voorbeeld van. There's a brand new star up in heaven tonight Shining down on us, glorious and bright I'm gonna miss you every day But I know that you're alright There's a brand new star up in place in my heart, find moving on. A calm in my conscience that sings my song. No longer will you struggle, no longer will you fight. There's a brand new start up in heaven tonight. Let the love shine down. Let the love shine down. Let the love shine down. Let the love shine down. Let the love shine down. Let the love shine down. the brand. Let the love shine down. Let the love shine down. Let the love shine down. Let the love shine down. Let the love shine down. Let the love shine down. Let the love shine down. Let the love shine down. I'm gonna miss you every day, but I know that you're alright. There's a brand new start up in heaven tonight. Let the love shine down. Let the love shine down. Let the love shine down. Let the love shine. Als ik Ray Charles zeg, dan denk jij waarschijnlijk onmiddellijk aan I Can't Stop Loving You. Toch is dit niet het origineel, want de song werd geschreven en vertolkt door Don Gibson. Op de andere kant van het singeltje stond O Lonesome We gaan terug naar 1957. De original van deze week. april, begin mei staan de D-Lines op de Nederlandse podia. Als je naar Holly de Hustle luistert, is er maar één advies. Gaan. Heet van de naald. Her dad bred quarter horses that would never win. Her mother left them when she wasn't even ten. He's so got by following the racer kid. Once she cried herself to sleep. She'd beg her dad to take them back to lazy. Her dad gave her wine coolers by 13. Then he lost his two best horses in Albuquerque. He came and took his truck and trailer too. He got Holly the hustle, they called her by 16. Living with a handicap in his 50s. He taught her to drink Jack and ginger from the moment she'd wake. Nashville, driving through the western states. In Los Alamitos, he got into a scrape. He got shot in a motel, but she escaped. Oh, Holly, the hustle. Holly the hustle. Holly the hustle. the hustle got beat up by a man in El Paso. She misjudged. She was 19 with two broken ribs. up in Phoenix and worked a married man. Took him for 60 grand. She moved to Pasadena and it worked the same. But he left her in the Santa Anita Inn. Je Country Songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Met de prachtige meerstemmigheid, de gekke pedalsteelpartijen en vingervlugge fiddlelicks komt de countrymuziek echt tot leven. Zoals de Drentse formatie Ramblin' Boots zelf zegt, this is country music. strange dancing, they're rubbing on. It ain't hip to sing about tractors, trucks, little towns, mama. Yet it might be true. But this is country music, and we do. you don't know Veelzijdigheid staat voorop bij de Ramblin' Boots, zowel in muziek als in samenstelling, zodat op ieder country evenement de juiste setlist tevoorschijn te halen is en muzikaal bijgedragen kan worden aan de juiste sfeer. De winnaar van twee Nederlandse awards laat zich nogmaals horen met 1983 en Sold. was a random man without a thought or care. But then one day I caught a glimpse of you, your gold brown eyes shining bright and true. You stole my breath away, and I had to stop and stare. But we're so many miles apart now. you want my heart, it was no that can roll. She's an eight, she's a nine, she's a ten, I know. She got ruby red lips, blonde hair, blue eyes. And I'm about to be in my heart goodbye. Dit was het blokje Country uit eigen land. Texas zit in Christie's stem en dat geeft de band zijn authenticiteit en karakter. Een recensent merkt op dat Christie zingt alsof Patsy in haar is gereïncarneerd. Zover gaat ze zelf niet, maar ik kan me de vergelijking wel voorstellen. I'm having a party all by myself. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. is de titel van mijn programma. Met die titel en de hulp van Laurie Buckland sluit ik dit eerste uur af. Zometeen nog een uur country.